hem twee stoere kerels, trots van het voetballand. Denk aan je roem en glorie, denk aan de vriendschapsband. Rood, wit en blauw, onze vaderen, Buurt Willem Twee zo goed. Het geeft een alle tijd. Jij staat